Het COA heeft een hotel in de gemeente Tubberg in Overijssel gekocht. Er wordt al maanden gesteggeld tussen de gemeente, het kabinet en het COA over de opvang. Maar het komt maar niet rond en daarom neemt het kabinet zelf de touwtjes in handen. Dat vindt de gemeente niet netjes, vertelt de wethouder tegen Nieuwsuur. Wij vinden daar natuurlijk nog wel wat van dat we zomaar overroeld worden en dat het eh, besluit viel ons ontzettend koud op het dak. Eh, je weet helemaal niet wat er komen gaat. Eh, we weten niet wat daar aan afspraken is. Wat ons, in onze beleving is het ook niet mogelijk, want er zit een andere bestemming op het pand. Dus dat is ook al een vreemde zaak. Overigens is het vanavond in Ter Apel opnieuw erg onrustig. Er zijn vechtpartijen. Er voor ongeveer 300 mensen nog geen slaapplaats, zegt het COA. Zij wachten voor de poort van het terrein. PSV mag volgende week aan de bak tegen de Rangers uit Glasgow. Het werd vanavond 2-2. De gelijkmaker werd er door PSV in de 78ste minuut ingetikt. Oh, Obispo, denk ik. Centrale verdediger oh, Bispo kopt PSV naar 2-2. Wat een belangrijke goal. Iedereen denkt bij de Rangers, ah, die kan je laten lopen. Die kan niet koppen. Niemand die hem opwacht. Op het laatste moment proberen ze nog een duw te geven om hem uit balans te krijgen. Maar dat is te laat. Dan is het leed al daar voor de Rangers. Het komt dus allemaal aan op de return volgende week in Eindhoven. Dan wordt duidelijk welke ploeg er in de Champions League gaat spelen. Goedemorgen, Snowland Kravis. Spreek met Erik. Zo gaat het de hele dag door in Snowworld in Landgraaf. Door de hitte in de Alpen worden daar skipistes afgesloten. En professionele teams moeten het hele jaar door trainen. En dus is de indoorpiste in Limburg de hele tijd volgeboekt. Dat is niet verkeerd, zegt Erik. Ja, je mag het eigenlijk niet zeggen natuurlijk. Maar voor ons is dat natuurlijk eh, wel echt een business, booming business, zal ik maar zeggen. Eh, het is ontzettend druk, sowieso in de zomer. Maar met de situatie op de gletsjers wordt het alleen maar meer voor ons eigenlijk. Op dit moment trainen er teams uit IJsland, Zwitserland, Amerika Amerika en Italië. En dan nog het weer. is nog wat kans op onweer. Morgen ook buien, dan 24 tot 27 graden.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 De repente una voz me decía, está bien, hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz vine Te rodea la envidia y también la hipocresía.